Gotta break on out. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison.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 Alleen al in één ziekenhuis in de stad Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht... De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International kwamen donderdag zeker 43 betogers om het leven. De onrust in de Arabische wereld lijkt ook over te slaan naar Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op, vooral immigranten die meer rechten eisen. De demonstratie in Kuwait werd neergeslagen door de politie. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Ook in Jemen en Bahrein is gisteren hard opgetreden tegen demonstranten. In Jemen vielen zeker drie doden, in Bahrein is sprake van tientallen gewonden. Minister Opstelten ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. Dit gaat niet gebeuren, zei Opstelten op tv bij Pauw en Witteman. Wilders zei woensdag in het programma Uitgesproken WNL dat rechters niet meer voor het leven moeten worden benoemd. Hij vindt dat elke vijf of zes jaar moet worden getoetst of ze wel zwaar genoeg straffen. Wilders vroeg het kabinet om dat te regelen, maar Opstelten wijst het idee resoluut van de hand. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt hij, en daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. Burgemeester Van der Laan wil alle mosquito's uit Amsterdam weghalen. De mosquito's maken een irritante zoomtoon die alleen jongeren kunnen horen. Zo moeten hangjongeren worden weggejaagd. Volgens Van der Laan is de mosquito discriminerend en zijn er betere middelen om overlast van jongeren tegen te gaan. In Amsterdam zou het gaan om vier mosquito's. In heel Nederland gebruiken meer dan 100 gemeenten het omstreden apparaat. In Utrecht besloot burgemeester Wolfse twee jaar geleden al om een aantal mosquito's in de wijk Kanaleneiland uit te schakelen. Het weer, vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt. Ook overdag is het bewolkt, met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat regen.